Fijne dagen en een voorspoedige start. Start. ook deze met het NOS-journaal. De tarieven van de tandarts zijn dit jaar gemiddeld met bijna 11 gestegen. Dat blijkt uit een marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit. De prijzen van een controle en van de meest voorkomende beugelbehandelingen zijn niet veranderd of zelfs soms iets lager geworden. Maar een eenvlaksvulling werd bijna 22 duurder en een wortelkanaalbehandeling zelfs 40 in 2013 komen er weer vaste prijzen voor mondzorg die door de NZA worden vastgesteld. Er is een gebrek aan vertrouwen tussen de top van Schiphol en de belangrijkste luchtvaartmaatschappij op Schiphol, KLM. Dat stelt een onderzoekscommissie onder leiding van oud-minister Hans Alders. Volgens de commissie staat de slechte relatie het succes van Schiphol als mainpoort in de weg. Schiphol en KLM zijn het niet eens over de voorwaarden en tarieven voor de verschillende luchtvaartmaatschappijen. KLM verzorgt 70% van de vluchten op Schiphol... maar de luchthaven probeert meer concurrerende luchtvaartmaatschappijen naar de luchthaven te halen. Het woord pienekuttel uit Winterswijk is in het NCRV-programma Plein 5 verkozen tot het mooiste dialectwoord van 2012. Een pienekuttel is een bijzonder zuinig iemand. Het woord versloeg de woorden Levense heunen, oftewel lieve heersbeestjes, in het hinderlopens, en sukkerkurkers, dat zijn de muisjes van de bekende beschuit met muisjes, in het dialect van Venlo. Het woord Pienekuttel was aangedragen door Wim ten Damme uit Winterswijk. Het aandeel KPN is op de beurs in Amsterdam fors onderuit gegaan. Vlak na de opening van de beurs stond het aandeel al ruim 10% lager. Uiteindelijk is de prijs met een verlies van bijna 15% gedaald naar 3,40 euro. Afgelopen vrijdag werd bekend dat KPN ruim 1 miljard euro heeft betaald voor een nieuwe vergunning voor snel mobiel internet 4G. Het bedrijf financiert dit grotendeels door de sterke verlaging van het dividend. Aandeelhouders zijn bang dat deze investering niet wordt terugverdiend. Het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en er vallen enkele buien. Het koelt af naar 3 graden. Morgen vooral in de ochtend nog buien, maar smiddags wordt het geleidelijk aan droger. Dan wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. 4 kilometer na een ongeluk, de weg is weer vrij. Op de A9 richting Diemen staat tussen het Holendrecht en knooppunt Diemen 4 kilometer. Bij Amsterdam op de A10 Ring West richting eh, Zuid, uh, Koenplein richting Watergraafsmeer. Tussen Osdorp en Watergraafsmeer 8 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Afrit Berkel en Roderijs en Delft 4 kilometer. 4 kilometer ook op de A15 richting Rotterdam tussen Knoopend Benelux en Knoopend Vaanplein 4 kilometer. 4 kilometer op de parallelbaan van de A16 Rotterdam richting Breda voor Knoopend Ridderkerk. A16 richting Breda voor de randweg Dordrecht 5 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Spaanse polder en Knopen plein 4. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum ook 4.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 Want op deze CD staan maar liefst 38 tracks allemaal hits van deze Simply Best. Uh, Simply Red Best of You've Got It For Your Babies, Never Never Alone, Someday In My Life, Heaven. Maar ik heb gekozen voor Infidelity. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Voor de cd van Remy Shen. daar hoef je niet zo lang te zoeken, want het was zijn debuut cd in 2003. De single die daarop staat, Take a Message, ja, dat was een grote hit voor hem. Maar ik heb toch gekozen voor The Color of Day. Was I ever right in wanting to lay down beside all the dreaming? I think that I'd stand up with all my might and take my chances. All the while, all the while. bittersweet and full of favors. Just begging to take the test. In a way, I was demanding. Glad that I'm grounded. Cause all I ever wanna be is real. No safer than sorry. recognize the price that must be paid for salvation. You know that I want you to figure out just what you started here again. Well, it ain't no backseat praise to put you under. Do you feel when it's safe to say how your childhood was all over? Now that you've grown, up, you've gone and thrown it all away. No safer than sorry. Way I Feel, zo heet deze cd met erop. Dus uh, de hitsingle van hem, Take a Message. En dit vind ik eigenlijk toch wel iets mooier eh, in The Color of the Day. Remy Sand, hij heeft getekend bij Motown, maar we hebben er nooit meer iets van gehoord. En datzelfde geldt ook een <laughs> beetje van Nora Jones, want een jaar of wat geleden was er toch een hele hype rondom die dame. En de laatste tijd horen we er nog maar heel weinig van. Ik weet niet of ze alweer bezig is met een nieuwe cd opnemen. Maar dit is nog van de cd Feels Like Home. Jones zelf geschreven en ze speelt het samen met een handsome band en special guest op de cd die zij een paar jaartjes geleden heeft uitgebracht. Feels Like Home. Dit is eh, Roland Verstappen. Hij heeft dit nummer samengeschreven met Ferdi Lancé. Van de cd die gewoon zijn eigen naam draagt. heeft een smoele, sexy blik. Ze zegt haar wasmiddag was witte. Ze denkt toch niet dat ik dat slik. Een presentator met een vlotte babbel. Doet een quiz op de tv. Hier een ton. Vive drink or two. If I go to the usual place, I just know I'd be tempting fate. So stay at home is the safest thing to do. Yeah, I'll be alright long as I don't see you. If I don't see you, I'll make it to tomorrow tonight I'll make my peace with sorrow And I'll keep forgetting What you put me through Oh, I'll be alright Long as I don't see you Someday soon good as new. So let the rain come falling down. They can talk all over town until their faces all turn blue. Yeah, I don't care long as I don't see you. If I don't see you, I can't keep pretending let down. zo klinkt de muziek van Troy Cassar Daly, een Australische jongeman die de traditionele instrumenten vermengt met de moderne. We hoorden daar net iets van zijn eerste cd. Walking Away. En dit is Beyond Dancing van een andere cd. En zo dadelijk nog veel meer over deze Australische jongeman. Daddy got taken away by man just didn't know where he was going. Pretty sure he knew. Mother was crying as loud as I've ever heard. We all sat silent and still, not saying a word. Memories of father are faded, and mother still cries. She's such a strong young woman, and she never had to lie. She had us all in a circle, all young and so frail, and told us how our father died in a Sydney jail. Over time it brought no answers. Oh, and time went by so fast. He's still lost beyond the dancing. How long will this pain? I still see mother every chance that I get. My sister and my brother call around now and then. We sit and talk and laugh and cry over photographs of our youth. When we were searching for hope and searching for the truth. Over time answers. Oh, and time went by so fast. He's still lost beyond the dancing. How long will this pain last? Over oh, time. een jaar geleden had ik helemaal nog nooit gehoord van deze Troy Cassar Daily. En dat is een man die, zoals ik al zei, de traditionele instrumenten... zoals de didgeridoo van de aboriginals... Eh, vermengt met eh, de moderne instrumenten. Op een gegeven moment zei iemand tegen mij, zo'n klein jaartje geleden... zei iemand tegen mij van, Troy Cassar Daily, ken je die? nee, die ken ik helemaal niet. Hij liet me daar één cd van horen en ik was eigenlijk meteen verkocht. Want als je naar zo'n cd luistert, die één cd al... daar stond al folk, traditionals, daar stond country op... stond jazz op, daar stond blues op. Toen zei hij, zo heeft hij er nog vijf uitgebracht... Ik heb meteen eh, eh, zijn, e-mailadres gezocht. En ik heb de cd's besteld bij hem. En natuurlijk ook binnengekregen. Brighter Day, zo noemt hij deze cd. Bet you're out on town tonight. Swaying in the smoke and light. On the dance floor, every eye on Ever since we've been apart, I've been nursing this old heart, and every day's another shade of blue. But I'll be alright long as I don't drink or two. If I go to the usual place, I just know I'd be tempting fate. So stay at home is the safest thing to do. Yeah, I'll be alright long as I don't see you. If I don't see you, I'll make it to tomorrow. with sorrow, and I'll keep forgetting what you put me through. Oh, I'll be alright long as I don't see you someday soon. faces all turn blue. Yeah, I don't care long as I don't see you. If I don't see you, I can't keep pretending that down. sorrow. And I'll keep forgetting what you put me through. Ten eerste tot zijn laatst verschenen cd staan echt geen covers op. Hoor. Alle nummers zijn door uh, deze jongeman, deze Troy Cassar Daily, zelf geschreven. Hij is een beetje ja, country gerelateerd zou je het kunnen noemen. Maar dit is toch meer de richting van de popmuziek hoor. Sick Stranger. say you made your living from an old flat top guitar. Went around the country in a beat up car. You did that till your heart was better grown. Is that how you ended up being alone? Say there was a lady and you won her with a song that you had written years ago soon as shine wore off. She got tired of chasing dreams. Before too long, she had to go. So go on. that lady that I mentioned before. She was your mother up till 74. She stayed long enough to love us, but not long enough to care. She didn't need either of us there. So go on, play that old six stringer. I'll play the part again. What? I've been there before. You know what? <laughs> I'll try it again. But any fool. als je deze cd van Ray Charles, Genius Loves Company, Genius Loves Company opzet, dan ben je meteen geraakt door, al, door het eerste nummer. Here we go again, Nora Jones, samen met die Ray Charles. Maar als je dan verder luistert op deze cd, daar staan nog zoveel andere mooie nummers op, hè? En niet alleen geschreven door Ray Charles, maar dit is geschreven door Elton John. En aan hem werd gevraagd, wil jij meedoen op deze cd? En zijn antwoord was, natuurlijk wil ik meedoen. What have I gotta do to make you love me? What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? and I wake up and find that you're not there. What have I got to do to make you want me? Mm -hmm. What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? sorry seems to be the hardest word. Sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. Sad, so sad. it over. Oh, it seems to me that sorry seems to have I got to do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I gotta do? What have I got to do when sorrow seems to be the hardest word? Sorry seems to be the hardest Kevin Baches was net negen jaar oud toen hij voor de eerste keer met zijn vader en moeder naar een eh, concert ging van Bruce Springsteen. En daarvan zegt hij van dat veranderde heel mijn leven. Van, want vanaf dat moment wilde ik eigenlijk alleen nog maar één ding en dat is muziek maken. A Child's Dream, zo heet de cd die hij uitbracht in 2005. Want hij heeft er van, eh, vanaf zijn 9 jaar tot 2005 over gedaan... om deze cd zelf helemaal vol te schrijven. En daarnaast ook nog eens een keer te produceren. De Nederlandse jongen Kevin. Yesterday I was looking for someone who could add the things I needed in my life. When you came, I thought I found someone special and so beautiful inside. How easy it is to misjudge another's mind. You're just another selfish girl living on the line didn't know what I was thinking. Thank God it's over now. Cause of you, I'd even stop drinking. I trusted you somehow. You saved me from the pain of lies and all the rest. So if you want to play the fool, I'll say to you, girl, be my guest. You didn't want to show in time that there was a hitch me that you're just another ordinary bitch. How easy it is to misjudge another's mind. You're just another selfish girl living on the line. I didn't know what I was thinking. Thank God it's over now less of you, I'd even stop drinking. I trusted you somehow. You saved me from the pain lies and all the rest. So if you want to play the fool, I'll say to you, girl, be my guest. I just won't change for someone. that she creates. No, I just want. ik lees net op zijn eh, website www.kevinonline.nl dat hij pas geleden weer een nieuwe cd heeft uitgebracht. En de optredens, die zijn daar ook terug te vinden hoor. Gracias Compay, zo heet de cd van Compagnie Segundo. Makusa is bandje nummer 2 van die cd. Een dubbelaar overigens met alleen maar vrolijke, zonnige muziek. me quisiste una y yo también te adoré, con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, Macusa, que triste yo me quedé. te volviste el retrato que en prueba de amor te di y me pediste tus cartas que en ella decías así te quiero mi puchunguito tú nunca me hagas sufrir Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé el pañuelo, creyendo que así guardado conservaría el recuerdo. se dieron cuenta que todo iba a ser traición. Se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos del engaño de un amor. como yo y a nadie te querrá nadie, pero nadie, nadie te querrá. Como yo te quise a ti, más a nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. y yo también te adoré. Con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé. Como yo te quise a ti, acusa nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Como yo te quise a ti, a nadie te querrá. De Nederlandse formatie, de negenmansformatie, De Dijk. Prachtige CD uitgebracht, ook alweer een aantal jaren geleden. Soms een beetje moeilijk te verstaan door die teksten van hun. Ze hebben het over het eten, het drinken, het roken en nog veel meer van die dingen in. Slechte gewoonten, Slechte gewoonten. Kom bij de dokter. Schachtel. gewoontes die kunnen leiden tot een uh, bierbuikje. En u heeft het eh, misschien van de week al op tv gehoord. Hè? Een bierbuikje kan leiden tot eh, allerlei kwalen. Zoals verhoogd cholesterol, hartkwalen enzovoort enzovoort. Hebben hun het net over slechte gewoontes gehad. Onder andere over het drinken. En dan zegt Gerard van Maasakkers ineens... Zet de glazen op tafel en de beste fles. Mm, bebakken en bebrooien en de oven op zes. Als gezin het kan de meedoen. Je komt er maar in. Ik laat een dag nog even duren. Ik kijk niet op een uur. Ik doe mijn huis in. Want het is altijd, altijd nou. Of het nog Pinkster en Oppassen is. Ik wacht niet op Sint-Jutemus. Altijd nou. Wie heet er iets aan aan twijfelt? een kwartje per stuk. Mm, ik op mijn eigen, nog eens een ongeluk. Zak ik het doen of zak ik het laten? En ga ik er of sta ik stil? En neem dat toch eens een beslissing, maak dat dus nooit eens een vergissing, want je weet niet wat je wil. Want het is altijd, altijd, altijd, nou. Of ik nou Pinksteren of Pasen is, ik wacht niet als Sint-Juttemus, altijd nou. Want het is ik nou Peter en apostelen is. Ik wacht niet dat Sint-Jutemus altijd nou. En wat komt er naar nou een twijfel? Altijd spijt. Mm, ik kan wel blijven mouwen om de verloren tijd. Ik kan wel blijven zeggen dat ik het zo niet aan bedoel. Dat ik het anders wou, Ik weet dat goed dat gaat foute boel. Want het is altijd, altijd, altijd nou. Of het nou Pinkster en Apostel is, ik wacht niet dat Sint Juttemus altijd nou. Want het is altijd, altijd, altijd nou. Of het nou Pinkster en Apostel is, ik wacht niet dat Sint Juttemus altijd nou. ZFM.